Er zijn ook een paar nieuwelingen. Zo mogen Xavi Simons en Jeremy Frimpong voor het eerst een Nederlands tenue aantrekken. We zijn ook afvallers. Zo gaat keeper Jasper Sillissen niet mee. En dat is opvallend, zegt sportverslaggever Tom Egbers. Ja, wij hadden hem eh, naadloos en onmiddellijk zo blind... bij de lijst van 26 spelers die maximaal eh, mee mogen naar Qatar opgeschreven. Dit komt eh, echt als een verrassing. Zeker ook voor Sillissen zelf. Naar verluid, hij schijnt te zijn ontploft in Nijmegen... bij zijn club NEC, waar hij vanochtend trainde. Hij heeft zelfs de Spaanse competitie ingewisseld voor een plek bij NEC... om zijn kansen voor het WK te vergroten. Over een paar minuten geeft bondscoach Louis van Gaal een persconferentie. En dan horen we waarom hij voor bepaalde spelers heeft gekozen. Als het aan de ChristenUnie ligt, komt er een verbod op TikTok. De partij maakt zich veel zorgen over privacy. De app heeft zijn privacyregels aangepast... waardoor medewerkers in andere landen, waaronder China... toegang hebben tot gegevens van gebruikers. Het kabinet wil het nog niet gaan verbieden, maar maakt zich ook zorgen. Het kan nooit zo zijn, onder de regels die wij hier in Nederland gelden... dat als je gebruiker bent van een social media platform... of als je gebruik maakt van TikTok... en zeker wanneer je een kind bent... dat die gegevens dan zouden worden verzameld en worden verstrekt... aan welke overheid dan ook, of het de Chinees is of een andere. Eerst wil het kabinet dus kijken hoe zit met de bescherming. TikTok is superpopulair. Zo'n 3,5 miljoen Nederlanders scrollen door de filmpjes heen. En een record aantal toeristen heeft deze zomer Nederland bezocht. Het waren er een stuk meer dan tijdens corona, natuurlijk, maar ook meer dan voor corona. Vooral Britten weten ons land goed te vinden. Maar niet overal is het even druk. De meesten kwamen naar Noord-Holland, naar Amsterdam en de Zaanse Schans. En dat is ook mooi, vindt een van de paar Nederlanders die er rondloopt. Nou, de molens natuurlijk. En dat ik uh, allemaal vrienden en familie uh, hiermee naartoe kan nemen. Die vinden het allemaal hartstikke leuk, vooral de kinderen. En dat je in de molen mag kijken, dat alles zo goed is onderhouden. En eh, ja, dat vind ik er zo mooi aan. Het is gewoon uniek. En dan nog het weer. Het blijft droog, vooral in het zuiden veel zon.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 And me was overcome Walking these lonely streets you Your voice it tickles down inside of my ear I feel a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly beer I think Jamaican in the moonlight Sandy beaches drinking rum every night We got no money mama but we can go We'll split the difference, go to coconut When it's as easy as closing your eyes And dream Jamaica is their like that sound It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation is I with your blah, blah, blah.